9 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een medewerkster van een psychiatrische kliniek in Portugal in Zuid-Holland... is vanmiddag neergestoken door een cliënt van de instelling. Het gebeurde op een open afdeling. De dader vluchtte en is door de politie in de kliniek aangehouden. Een slachtoffer kon op eigen kracht alarm slaan... en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze mag vanavond weer naar huis. De politie onderzoekt nog waarom de vrouw werd aangevallen. In Amsterdam is Theo van Gogh herdacht. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de filmmaker en columnist werd vermoord. Er waren enkele tientallen mensen naar de herdenking gekomen... waar toespraken werden gehouden en bloemen zijn gelegd. De herdenking is ieder jaar. Dit jaar was het iets drukker dan voorgaande jaren. Theo van Gogh werd in 2004 op straat doodgeschoten... door moslim-extremist Mohammed B. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit. Het huurhuis in Driebergen, waar afgelopen nacht een explosief naar binnen werd gegooid, gaat vier weken op slot. Dat heeft de burgemeester besloten om de openbare orde en veiligheid te garanderen. De gemeente spreekt tegen RTV Utrecht van een moedwillige daad. Bij de explosie vannacht raakte niemand gewond, maar het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Volgens buurtbewoners gaat het om een ouder echtpaar. In de binnenstad van Rotterdam hebben Koerden vanmiddag opnieuw gedemonstreerd... tegen de Turkse inval vorige maand in het noorden van Syrië. Zo'n 500 mensen hadden zich verzameld voor een optocht door het centrum. De demonstratie verliep grotendeels rustig. De politie nam wel een aantal protestborden in beslag. Onder meer een bord waarop Adolf Hitler samen met de Turkse president Erdogan stond afgebeeld.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 En trouwens als opening horen we Angelo Ferreri en uh, met Toronto Nights. Onderweg zometeen de Black Eyed Peas, ja ze zijn er weer. Dit keer doen ze samen met Jay Balvin. Maar eerst hier Ashley, Lauren Vane, Season en Be There For Me.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 You sing my Balance een gouden plaat in ontvangst genomen. De 42-jarige producer reageerde woensdag enthousiast tijdens de uitreiking bij 538 eh, de ochtendshow. Wauw, wat een verrassing. Ik had nooit durven dromen dat Balance zo snel na de release al goud zou zijn in Nederland. Echt helemaal te gek. Vorige week vrijdag werd het album uitgebracht. Van Buren onthulde toen drie unieke muurschilderingen in Amsterdam, New York en Mexico-stad... die het verhaal achter het album vertellen. En eh, hij is eh, daar een beetje buiten zijn boekje gegaan. Want hij heeft eh, ja, eigenlijk ja, de afgelopen 20 jaar dat hij, dat hij scoort wereldwijd. Een van de beste producers ter wereld is die had hij iets van... ik moet mijn fans moet ik tevreden houden. En nu had hij iets van... fuck it, ik ga ook eens doen wat ik zelf leuk vind. Nou, het is een fantastisch album. Je moet er maar luisteren, Armin van Buren met Balance. Daar staat echt van alle soorten muziekgenres op. Natuurlijk zijn eigen stijl is trance. Maar hij wijkt ook een beetje af... Uh, de trance. Eh, dus je moet maar gewoon luisteren. Het album, ja, niet voor niks, hè. Een gouden platen die hij ervoor gekregen heeft. CFM Zandvoort, zaterdagavond de Nightwalk. Met nu muziek, een oud plaatje. een Beetje oldschool mogen we toch wel stiekem noemen. Krasimitsa, tezamen met House of Prayers met Let's Play House. Zondagavond. Dance Night. Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hebben een heleboel DJ's uitgenodigd. Maar je moet maar even kijken op de website escape.nl. Nog een leuk feestje, iets verderop. Voorbij Escape is ehm, Club R. Daar is vanavond Straight out of Damsco. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Club R en voor meer informatie check de website air.nl met de DJ's eh, SID, Rosie, Lovos Live, Jowin, Ken Was, Straight Out of Damsco Sound System. En dat is allemaal hosted bij uh, eh, Ashley Ferrero en Neversbo. En in Area 2, Baba, NIG, Jura en Walax in Area 3 hebben we 3-3. <laughs> Het klinkt zo, eh, hè? Freaky and Nasty met Rocky, Vella, Whale, Melvi en Mana.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 Het encore Where the Culture Lives. En ik krijg het commentaar. Je doet altijd het feestjes Amsterdam. Nou, eh, Zandvoort is <laughs> echt moe te beleven. Ze zijn natuurlijk leuk van een kroegje houden, maar... Eh, in Haarlem hebben ze wel wat. Club Ruis invite Freddy Morera. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend in Club Ruis. voor meer informatie check de website clubruis.nl met natuurlijk niemand minder dan Freddy, Freddy Moreria tot zover ook de party update.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 En zo werd het tijd voor een Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair en kan je zeker verwachten... als je vandaag nog gaat stappen in de clubs in Haarlem, Amsterdam... of waar dan ook in Nederland. Of misschien wel eh, buiten Nederland natuurlijk. Deze week op 10, Darius Resur... Ik ga altijd op mijn bek met deze naam. Darius Sarusian en Jamie Jones met Rushing deze week op 10. Op 9, Barbecue met uh, Balena de Jack Back Club remix. En uh, Jack Back is natuurlijk uh, niemand minder dan David Quetta. Op 8 deze week, Roberto Serrace met Joyce. En op 7, Pete Harold's Big Love. Pete Harrell's Big Love in de remix van David Pang. Op 6 deze week, Mark Broom, River Star, Star B met Gotta Have You. Op 5, Jinadu, Havok en Ron met Give It Up. Op 4, David Pang Ramona Renee met Stand Up. Op 3, Nader Rasdar met Get Or Freak On. De Kevin McKay remix. Op twee deze week en door met Pump It Up. En deze week nog steeds op één. Vorige week stond hij ook op één. Cassim met Shine On Me. De Extended Club remix. Nou, die heb je ook al zo vaak gehoord ik denk niet alleen op CFM, maar ook op al die andere stations. Ik heb iets helemaal anders. Wat dacht je van uh, Get To Know? I Just Love the Phil Fulner remix. En Phil Fulner is weer een, eh, een, eh, een, een, een, een, dance classic artiest uit het jaar nul. Nee, uit de jaren 80. die maakte die hele mooie muziek. En uh, ja, hebben ze in een nieuw jasje gestopt. Get to know, I just love. Je wordt het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. letterlijk een klassiek uit de jaren 80. Mijn ergens eind jaren 80. Uh, eh, daar hebben ze een remixje van gemaakt. tot zover ook eh, dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.